Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het Israëlische leger is naar eigen zeggen begonnen met een nieuw grootschalig offensief in de Gazastrook. De aankondiging volgt op een dag van intensieve aanvallen in Noord-Gaza... vanuit de lucht, vanaf zee en op de grond. En daarbij werden zeker 108 mensen gedood. Experts zeggen dat het nieuwe offensief vooral tot doel heeft om Gaza in te nemen. De Twentse gemeente Tubbergen gaat onderzoek doen naar een secte die al tientallen jaren actief is. De Pater Pio Stichting is een christelijk genootschap dat aan gebedsgenezing doet. Maar meerdere kinderen hebben hun verhaal gedaan. De 85-jarige gebedsgenezeres Trace P. is in de jaren 90 al eens veroordeeld tot drie maanden cel... omdat ze tijdens een duivelsuitdrijving in de oren van een vrouw had geknipt. En ondanks die veroordeling bestaat de secte nog altijd... Niet alleen de gemeente Tubbergen wil een onderzoek. Ook in de Tweede Kamer worden vragen gesteld over de Pater Pio Stichting. Afgelopen nacht is op de A50 in de buurt van Uden een voetganger om het leven gekomen bij een aanrijding. Het slachtoffer werd even voor half vier op de snelweg geraakt door een vrachtwagen. De politie zegt nog niet te weten waarom het slachtoffer op de rijbaan kwam. Ook is de identiteit niet bekendgemaakt. De A50 is tussen Uden Centrum en Nistelrode afgesloten voor onderzoek. Een Russische raketaanval op een passagiersbus in Oekraïne... heeft aan zeker negen mensen het leven gekost. Een aantal mensen raakten gewond. De raketbeschieting was in Sumy, in het noordoosten. Enkele uren eerder hadden Rusland en Oekraïne... hun eerste directe vredesbesprekingen in drie jaar net afgerond. Bij werkzaamheden in Deventer is een belangrijke rioolbuis geraakt... waardoor er verstoppingen kunnen ontstaan. Ruim 9000 inwoners krijgen daarom het dringende verzoek... de wc zo min mogelijk door te spoelen, weinig te douchen... en de vaatwasser en wasmachine niet te gebruiken. Het is nog niet bekend hoe lang dat advies geldt. Het weer vrij zonnig, later in het binnenland stapelwolken. door 13 tot 20 graden. morgen wat meer wolken en misschien een bui. En 16 tot 20 graden bij een frisse noordenwind.